round midnight. Round midnight, I do pretty well till after sundown. Summertime, I'm feeling sad. Mm. But it really gets bad at midnight. Obviously, got this. Memories always start round midnight. Round midnight. Haven't got the heart to stand those memories. when my heart is still with you. And old midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending. Doesn't mean that our love is ending. Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms and I'm out of my mind. Let's all off wings of midnight. Round midnight, let angels sing for your returning. Let's love be safe and sound. When old midnight. Yeah comes around when oh midnight yeah. comes around. Ja, dat was dus dat. Bijna. Ja, dat is allemaal wel even. Floor zet net eentje opgezet. Net eentje opgezet. En dan ga ik even met de sigaretten roken. Dat was zeker geen vogel. Niet zo gek praten. En maar Maria komt zo. Leuk, en Maria neemt de pool mee. Ik weet niet of de Noordpool is of de eh, Zuidpool, maar een Poolse is. Die hele lange Maria. Nee, Maria is het van mij. Zo breed is. Oh ja. En die woont eh, aan de rand, van, aan de rand van Utrecht. Nee, ze woont. Ze woont aan de rand van Utrecht. Ja. ja. Ze woont echt aan de rand van Utrecht. Bij, Dan moet je niet bij het water woont ze, hè? In de buitenwijken woont ze. Helemaal buiten Utrecht. Ja, zeker, Floor. Bijna. Bijna. Ik durf hem nou niet te trekken. Je dat moet je doen. Nee, doe. Je wel doen, want dan blijft hij strakker zitten. Ja, knapt hij dan niet? Nee. Nou, nou. is hij goed. Nou, dat is hè? Bijna. Tel tel, tel, en tel Die moet ik Tel. Jij bent niet goed hoor. Wat doe jij gek voor? Jij bent niet gestemd hoor. Eh, eh. je er? Nou ben jij wel gestemd. Ik ben gestemd. Hoe kan dat nou joh? Nou, dat is, daar is toch gisteren de vloer gemaakt. Dat is maar goed ook, want... Af, ah, oh, afleiden. Nou, deze gaat er geen gegeven aan, hè? Ja, <laughs> ze gaan allemaal op. I say the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And I never stopped rocking, till the moon went down. Well, sounds so sweet, have to take me a chance rose out of my seat just after that. Started moving my feet, gonna clap my hands. Till the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And I never stop a rocking till the moon went down, it, Bob's around. Yes, reeling and rocking. What a crazy sound. And I never stop rocking till the moon went down. Will sound so sweet. Have take me chance. Roll out my seat. Just have to dance. Start moving my feet. Go clap my hands. I hear the joint was rocking. going round and round. Yeah, feeling and rocking. What a crazy sound. And I never stop rocking till the moon went down. Was dat die uh, gaan bij de zin gaan, gaan hier wat gaan, dan was kies hier of wat gaan. Ik ga hier, maar van gaan. Zij is in de synagoge. Ja. Hey, goed. Oei. Ik op die nou? Ja. Had je hem net aan de telefoon? Ja. Daarom zei ik ook even precies wat hij zei. Ah. Maar spreekt hij een beetje Hollands? Hij spreekt ontzettend goed Hollands. Hij spreekt ongeveer zo goed Hollands als een Engelsman Engels spreekt. Nou, dat is... Oh nee, sorry, is een verkeerd voorbeeld. Een, een Duitser Engels. Oh, dat wordt al... En zo spreekt hij Engels. Ja, dat kan. Als vrouwen Pals spreekt, dan hele sensuele Zweden. Ja? ja? ja? Nou, Floris, kom even bij de microfoon. Vertel dat eens even. Nee, hey, eh, Floris gaat even wat vertellen. vertellen. Ja, maar ga ook even die stem laten. Kom even erbij. Ik stond in de supermarkt. Nee, maar stem even sowieso je gitaar ondertussen. En voor mij in Perfect. Nee, en er stond een Poolse mevrouw, hè? nou, ik hoor mij in niet één Poolse mevrouw. Nee, er stonden er drie, of misschien wel vier. En uh, sexy gekleed en zo, oh. weet je wel. En die taal, die, ik wist niet welke taal dat was. normaal hoor je dat wel, wel een Slavisch of hoe, wat, weet je wel. Mhm. Dus ik kon het niet laten om toch te vragen aan eh, een van die vrouwen. Wat vertaal je? Wat vertaal ze sprak. En haar antwoord was... polies. <laughs> lief, hè? Lief, heel lief, ja. En toen dacht ik, ja, dat vind ik een sensuele taal. Maar als het nou een ander wijf was geweest, een viswijf, een polsviswijf. Oh, ja, dat, weet ik niet. Dat heb elke taal die heel charmant en <laughs> Toch? Hoe zou het is tegen een viswijf. <laughs> I had a woman living way back in town. Mm. Yeah, mama. She treat me right, never let me down. Remember, hot five, Herman. But I wasn't satisfied. I had to run around. It's from Blues Outro, Herman. Now she's gonna love me, and I worry that's could be. searching for all over, wonder where she could be. Hope she forgives me and comes back to me. Mm. Now I'm lonesome and blue, but I love the thing too. Mm. Policy's a tip, I was down on you. Never mistreat your woman because it bounces right back on you. The first thing first. woman you living way back in town. Yeah. She treat me right, never let me down. But I wasn't satisfied. I had to run around. Now she's gonna love me, and I worry that's Searching for all over, wonder where she could be. Hope she forgive me, I'm coming back to me. Now I'm lonesome and blue, but I learned the thing. promise to you, woman, because it time's right back on you. This is for Herman from the Hot Five. Die speelde ook weer trombone, Herman. Ja, dat. Zat ik even de krant te lezen, zeg. En het was dat dan weer wel kwart over negen. Hier, in de morgen. Goedenavond allemaal, daarover. Aan de andere kant van de wereld. Um, ja, sorry. Ik heb die krant zat te lezen, maar ja. Wat is het? De Weekend Herald. En er staat altijd wel iets interessants in. En zo. Maar op het ogenblik nog eventjes doorluisteren naar de muziek. En dan gaan we zien wat we verder met het programma gaan doen. Malcolm outside by Count Basie and out Tomato yes, see. Indeed. Thank you. Making with jive boy. Big shout when it hits you, yes, indeed. yes, yes, you shall. when it hits you, yes, indeed. When the spirit moves you, you shout hallelujah. Fans. Het is een titel wat ik mm, geloof ik nooit gehoord heb van Ellington. Het is getiteld Harlem Airshaft. een vreemde titel voor mij, maar eh, het uh, really swing van dit En wat hebben we nu? Jumping 5. Het enige wat ze hebben is hele kleine letters <laughs> op deze cd zo. Galloway, of course, dan een How High the Moon bij Gene Krupa. Hey, dat is een oude standaard van een stuk. Dat hoor je tegenwoordig niet meer. Was erg populair in de 40 en 50 jaren. Iedereen die nogal een goede band of een... Eh, trio had er zoiets. Het jazztrio speelde How High the Moon. En hier is dan Gene Krupa. opende, zagen jullie misschien, en de mensen, de, de luisteraars en de kijkers die mij kunnen zien dan, via mijn webcam, die zagen me de krant lezen. Dat was die, even gewoon doen, de Weekend Herald. Dat is, uh, gewoonlijk krijgen we de New Zealand Herald door de week, en dit is onze krant voor zaterdag. Dit is alleen maar... Uh, het A-gedeelte, we hebben ongeveer, eh, ongeveer vier eh, gedeeltes in deze krant. Dus eh, dit is meestal staan de hoofdlijnen erin. En wat was het vandaag? Even kijken. Vandaag is het Can Labor Survive. Ja, waar, waarom deze het ja, de hele week is het zo'n beetje rommelig geweest hier in het parlement, in het gouvernement en noem maar op. Een van de ministers die, die had gezorgd dat er iemand eh, ontslag kreeg en dat ging niet erg goed en hij heeft er zo'n beetje omheen gedraaid en heeft de waarheid niet gesproken. Dus onze prime minister Helen Klaar heeft hem gisteren ontslagen. En daarom krijgen we die grote headlines. Nou ben ik niet zo'n heel erg politiek beest. Het interesseert me heel erg weinig, maar als iemand niet eh, de waarheid vertelt, oeps, eruit, anders is hij, niet, eh, is toch niet goed genoeg voor hè, in, een, in parlement te zitten die het land dan moet ze een beetje regeren. En eh, daar hou ik het bij verder. In deze krant zie je ook van alles. Mensen, ook mooie stukjes over tuinieren en reizen en geldbelegging. Oeps, geldbelegging. En eh, ook zelf een stukken zo over eh, nieuwe cd's en, en, noem maar op. Het, eh, ik, duurt <laughs> me altijd wel een uur of twee voordat ik die krant op, vooral op het weekende heb uitgelezen. Oké, we gaan verder naar nou, meer mooi stukje muziek. En als ik het goed heb is het Blue Lou bij Fletcher Henderson. Even, even kijken. Die letters zijn zo klein. Ik, ik, ik, ik moet dit gebruiken. hier. Blulu. yes hoor. Ja, Fletcher Henderson en zijn orkest. Ja, heb ik ook niet zoveel voor gespeeld over de laatste jaren. Over de laatste tijd. Dus uh, gaan we nu eh, even kijken. Dus hier is Blue dan eh, zo'n originele opnames van verschillende bands in de 30, 40, 50 jaren. Nou, heel eerlijk, is iets anders. Eh, ik heb mijn eh, draaitafel, die heb ik weer zo'n beetje in elkaar gezet. En Guus en ik die hebben het zo eens geprobeerd wat het geluid, betreft. En hij zei, we kunnen best eens wat vinyl, hè, de LP-platen spelen. Dat moet wel dan via de microfoon worden. Dus laat jullie maar weten of het goed doorkomt. Ik heb gekozen een plaat van de Concord Jazz Series. Dit is Mel met de George Shearing Quintet. En An Evening at Charlie's. Dus, we gaan het proberen. erin. Ja, het duurt een tijd. Dus dat je alles weer voor elkaar krijgt. En, ehm, ja, dat is Sinds de... Ah, nog niet. Dus ik zal even even geduld, uh, eh. mensen, dat ik er eventjes naar versier. Eens kijken of het gaat. Eens kijken. mensen, stukken. Eh, <laughs> ik ga dat maar niet proberen. die plaat die zit erop, maar die is nog een beetje stijf om het weer af te halen van de draaitafel. Dus we zullen wel met iets anders doen. Ik heb ook nog een andere cd-set gekocht gisteren. We zitten wel een beetje te rommelen vanmorgen. De tijd, heb ik nog tijd. En dat is een set van 40 tracks van, van mij, ook een zeer populaire zangeres. Perilly, Dus. Even dat lint zo hier. En dat zal dan wel eh, beter worden, hopen we maar. Nou, zo even al dat gedoe, maar het was te, ik, ik had het allemaal netjes opgezet en helaas gaat het niet. Dit is dan, dit is dan Perilly. Then dragging my poor heart around, all I see me weer een andere eh, plaat, uh, eh, vinyl plaat op de draaitafel liggen. Het is van Melly Sings Hoagie Carmichael. Is de, uh, eh, Britse uh, George Melly. En hij heeft, is met John Chilton Feetwarmers and other friends. En daar zingt hij Riverboat Shuffle. En ik geloof dat het wel het laatste nummer is voor vandaag. Sorry about een beetje rommel in het zo daar eventjes, maar toch wel heel leuk eventjes bij jullie te wezen. Wens ik jullie allemaal nog een prettig weekende. En tot de volgende week. Ik hoop maar dat je er weer bij bent en dat er niet te veel regen valt bij jullie. Want ik heb gehoord dat er nogal af en toe is. hè, het buitje kan neerkomen daar in Nederland. Oké, hier dan Melly met Riverboat Shuffle. En bedankt voor het luisteren. cotton toter, Mississippi floater. Gather all about, gather all about. Got some things to tell you, about a thing to sell you. Listen and you'll find out. What's out about to say will take your breath away, so come a little closer just a little golden God! I love the news to shout. Good people, you're invited tonight to the Red shuffle. Good people, we've got wrestling tonight at the riverboat shuffle, They tell me let's slide by to the Red Grand. Best Louisiana's all green and freighted from an alligator to the bank. Mr. Chilton on the trumpet, good people, you hit on the moon job. In the special orchestration, evil Mama Donna will be there, stuck with the boys and a room full of noise. She'll teach you to shout. there trying to make believe my baby's on the shelf. I'm full of suffering, trying to love a song. Well, I hear the radio maar is En Flip met de trompet in. En Alain is Ja, trompet is Dat is klopt. maandenlang foto's op trompetisten opgestuurd. Heel gezellig. Of gezellig, hè Dirk? Opgestuurd? Ja, foto's. Ik was daar ook bij. Ja, we ah, Ja, maar daar hadden we e-mail van. We ook geen Yeah. Well, alright, okay, you win. I'm in love with you. Well, alright, okay, you win. Go, won't you tell me the truth? I do anything you say, and it just gotta be this way. Well, the first thing in the morning, wake me with a kiss. Bring me all your loving, all that I have missed. Well, alright, little girl, you will dig it. in een tijd dat iedereen met een eigen zender in zijn binnenzak loopt. Hè? Want al die mensen hebben allemaal een mobiele telefoon. Dat mag wel. Maar waarom is dat eigenlijk verboden? Zender? Ja, eh, precies. Niet, vraag, vraag dat nou eens even. En wij zijn wel legaal, hè? Goed. Dit is wel legaal, ja, maar... Bij ruig hoort niet. Hallo, kunnen jullie nou even mee ophouden? Want dit kan helemaal niet. En dames en heren, eventjes, hup, allemaal de ruimte maken. Hup, eventjes aan de kant, want dit kan allemaal niet. En deze hele boel is hier in beslag genomen. En nou, allemaal stil. Raar, hè? gaat bijna, ga ik het zeggen hoor. Ik ga het bijna zeggen. Wat zeg het is? Uh, eh, ik kan er bijna aan. Bijna? Bijna. Tel jij af. Als ik zeg bijna kan het gerust nog eh, drie kwartier duren. Nou, dat is wel bijna. Toch? Nee. Ja. ja. Maar hoe kan het nou in een tijd dat iedereen een eigen zender in zijn zak heeft, dat je geen zender mag hebben? Ja, je mag ook geen, geen hebben ook en zo. dat mag schijnbaar wel, want voor eigen gebruik mag dat allemaal wel. Nou, die zenders gebruik je toch ook voor eigen gebruik? En die andere mensen die daarnaar luisteren, die hebben dat toch ook voor eigen gebruik? Dan mag dat toch wel? Of is dat nou ineens erger als drugs? Is dat nou erger als drugs? Heroïne, als jij dat zelf gebruikt, dat mag jij zelf gebruiken. Ja? Daar mag je niet in handelen. Maar die jongens daar, die hebben daar ook niet in gehandeld. Dat is allemaal raar ook die geven dat vrij aan allerlei mensen. En je kan het luisteren, maar je kan ook die knop omdraaien. Dan hoef je het niet te luisteren. Ja, raar hè, dat wel is. Dat kan toch niet? Ja, blijkbaar wel. Dat is gek, hè? Want het is niet zomaar... Weet je wel? Ik snap dat niet. Nee, ik vind het ook gek. and stars above the shine so bright. The mystery of their faded light. that shines upon our caravan. Dorothy, here upon my shoulder as you see across the sand, so I may see his memories of our caravan. Oh. beste burger. Luister nou eens naar mij. Drugs goed praten? Hoezo? Doe ik dat dan? Ik vertel alleen maar wat de regels zijn. De regels zijn dat je mag gebruiken. Nou, de luisteraars van Radio Oer zijn vrijwillige gebruikers. En Radio Oer is een vrijwillige aanbieder die er geen geld voor vraagt. Dus het gaat niet eens om handel of om andere rare illegale dingen. En dat is toch raar? Want dat betekent dat mensen dus de eigenaar zijn van de lucht. En hoe kun je nou de lucht bezitten? Dat kan helemaal niet. Je kan absoluut de lucht niet bezitten. Dat begrijpen al die Bedouinen, Dat begrijpen al die gasten in de woestijn. Waarom begrijpen wij daar nou nog steeds geen bal van? Je kan de lucht niet bezitten. Ja. <laughs> bestaat niet, beste mensen. Nee, sinds IJsland dat, De etere bestaat niet. De lucht is vrij. the mystery of their faded light. That shines upon Jesus and to our nation. It's the epic of our caravan. Oh, this so excited. You are so inviting, blessing in my arms as I feel the magic touch. besides the European thrill. A dream of love is coming true. With a Ja, de eter. Dat is een stof vroeger ook wel genoemd. Weet je wat leuk zou zijn als Nettie nou zo bellen? Dan? Dat zou leuk zijn. Het zou nog legaal zijn ook. Het zou legaal zijn en leuk. Dan belt Nettie dus. Mhm. En die, die, belt dan gewoon. Dat zou heel leuk, legaal en leuk zijn. Nou Nettie, bel eens. Toch? Of dat Jeroen zou bellen of zo. Of iemand. Of iemand. We hebben we naar de wc, jongens. Kijken of dat legaal is. En misschien dat ik hem wel even wel ondertussen. Oh, Ah, zal ik de microfoon meenemen? Dan kunnen we dat geklater een keertje horen. Ah. Oorn heette de, de, de, radioomroep in de Rijgoord. Waarom eh, zijn wij zo laf en legaal eigenlijk? Dat is beter ook, hè? Is veel beter, hè? is veel beter om laf en legaal te zijn. Ja, beter. En dan eh, toch je vriendjes steunen die wat minder laf zijn en wat minder legaal, toch? Ik vraag me af waarom dat nou illegaal is, die, die omroep in de rij hoort. Wat is dat niet gewoon eh, met de radio combineren of zo? Ja, maar met zenders, dat mag niet. Terwijl iedereen heeft een zender in zijn binnenzak ja, ja, waarom mag dat? Is dat nou een wet of zo? Blijkbaar dus. Nou, de staat die verkoopt de rechten hm? op die frequenties per zoveel jaar. En wat hebben wij dan? Wij hebben helemaal daar niks mee te maken. En waarom in oor wel? Kunnen eh, ze nou niet zo'n constructie bedenken dat het net zoals hier is? Nou ja, het probleem is dus volgens mij ook, want stel je voor je wordt dan eh, gepakt met je zender, hm. dan ben je ook al je apparatuur die daarbij is kwijt. Dat betekent dus ook, zelfs al zouden ze via het internet uitzenden, wat wij doen, ja, hm. dat ze al die verbindingen, alles ook kwijt zijn. Gek hoor, ik snap het niet over, maar ze wilden niet snappen. Snap je? En als ze dat dus niet in beslag nemen, dan is de politie weer onterecht bezig, want die horen officieel alle dingen die daarmee te maken hmm. hebben in beslag te nemen. Ingewikkeld toch ook het leven. En dan kun je misschien iets terugkrijgen of zo. Net als als je help hebt dat je ook je lampen kwijt bent. Terwijl je dan ook met die lampen avocado... Joh, maar het gaat om zo'n klein krakkemikkig zendertje, joh. Daar kan echt niemand last van gehad hebben, joh. Dat echt, dat mensen rondom Ruigoord het misschien nog hebben op kunnen pikken, dat geloof ik. Mhm. Maar iets verderop hebben ze het echt niet kunnen horen. En je hoeft het toch niet te horen als je dat niet Je hoeft het niet te horen, want je kan gewoon je radio uitzetten. Je kan hem op een andere zender zetten. Er zijn zoveel mogelijkheden in deze wereld. Je kan zelfs naar de tv kijken. Ongelooflijk zeg. rempel. En het is nog waar ook. Nou, u kan mij echt, niet hoor. U kan echt tv kijken, terwijl u geen radio luistert. Dat is echt mogelijk. Deze dagen. Ik heb nog een leuk radiootje niet online ben, maar tv... Volgens mij moet er in die Pol eerst een hoop vodka eh, wodka, denk ik. Hij drinkt wel. Het dus Er is een Pool onderweg, hoor, lieve mensen. Ik weet niet of het Noord of Zuid-Pool is. ben kleine Maria kan zitten. Nou, in de taxi die ik op te zuipen, omdat een Franse taxi eh, naartoe... Waarom een stereotype? Waarom is die Pool niet gewoon eh, eh, van de AA? Of dat hij helemaal niet drinkt? AA, <laughs> het betekent in Polen, het betekent in Zuid-Land, aa Telefoonnummer van <laughs> Maria? AA. <laughs> Nee, AA. Zet nou, dus jij het telefoonnummer van Maria? Nee, niet bij Denk het niet. Ik kan maar kijken, maar... Ja, Lien heeft hem. Maar ze is toch onderweg? Nou, vertel nee, tegen die vraag van Lien. Of ze Maria even kan bellen, of ze er nog komen of niet. Wacht maar jongens, misschien heb ik het gedaan. Maar wacht even. Ja. Ja, kijk eens aan. dat zelf een wil, zeg. Zien wel, er is iemand die kan tegelijkertijd tv kijken en weer de radio luisteren. En wat moet ik doen? Maria bellen. Thuis of niet. 06? 06, niet de gekheid Nou, ze zijn er onderweg. Kan dan niet gewoon een, soort sms terug. Ja ook. Oké, ik bel en als die opneemt, dan geef ik die telefoon aan iemand anders. Nee, aan hem. Dan aan zij, aan haar, aan Hully. Oh, Jij moet ook nog eh, met Jan Nederland spreken, hoor. Ja, Kunnen dus? Nee, ze nemen niet op. Waarom niet? Dat weet ik Omdat de telefoon dan eh, waarschijnlijk afgesloten is. Oh. Nog één keer proberen? Tuurlijk, je hebt vast te snel Ik hoop niet dat hij geeft een gek geluid geeft en later doet hij het wel weer. Kijk, dus we hebben eh, Hallo? Misschien wel. <coughs> dat was ik. Nou, dan is je haartelefoon nu doorgeschakeld van jou. Nou, dat lijkt steeds Oké, Maria gewoon, thuis. Nou, Floris belde Maria even, ik nam op. Dus het verhaal kan niet gekker. Nee. Hoe kan dat dan? Dat komt door die zender die hij heeft daar. Maar oh, die illegaal is? Nee, die is, nee, die is niet illegaal. Dus Ruigoord die heeft momenteel geen radio, omdat hij in de Ja, en ik ben ook niet aan het bellen nu. Dat is inderdaad allemaal waar. Is ziet het goed. Ik zie dat jij aan het bellen bent. In realiteitszin heb jij, jongen. Jij begrijpt er helemaal niets van, man. Nee, nou, maar hier is niet meer thuis. Dus ja, dan kan ik maar één ding doen. Ben is onderweg. Roofsignaal. Ja, rood. Hé, hey, de Finse die luistert, die drinkt bier en die chat en die surft. Hé, hey, dat is Maria. Met Harry. Hé hey, Harry. Ja, dat ben jij. ben jij dat? dat, dat, ik vroeger bij jou wel eens. Ook niet Sean, hij voelde dat gewoon als een water. Altijd Sean. Nou, Harry. Ja, dat was gewoon de verkeerde belletjes, net ook al. <laughs> ik deed vroeger jou. Dat zijn geen echte bellen. Dat heb ik allemaal vergeten. Gelukkig maar, joh. <laughs> een slaapliedje. Kan dat? Dat kan hm, hm. Want het is 12 uur. Zullen we deze doen? Zet jij maar. Ah, wat is dat voor? Je mag het eerst speelbaar.

met een T. En hoed, H-O-E-T. Hoed. Vier letters hoofddeksel, hoed. Hoed u voor... Werken? Wow. Hey, op het internet. As doesn't inject What's a fire today? So never, never went to town. While Rome was burning down, they land down in dismay. Fiddle, fiddle, fiddle away. Rome back to Nero. He never was a hero. schijnt, we weten het dus niet zeker natuurlijk. Had je toen al violen? Je had violen, die gaan in China, maar je had ook geschiedschrijvers. Anders was veel En die geschiedschrijvers die schreven alleen maar goede dingen, anders kost het een kloten. Maar toen was Nero er niet meer. Nee, maar je had wel een andere figuur natuurlijk. Hè, die de Nero was the king, you know. Ja, ja maar je weet nooit hoeveel kloten ze gehad hebben. Je hebt, je sommige dingen. Je of Ja, Nero was the king. <laughs> ja, goed hè. Ja, eh, ik zal even koffie zetten, Stor. Ik zeg dat toch? Wil jij ook koffie? Ja, ik lust wel koffie. Drie koffie. <coughs> Als je dan wel even de deur achter je dicht doet, dan zou dus een pol kunnen komen. Ja, en dan moet je de deur altijd overhouden. Nee, dicht juist. Ja, precies. Oké, nu de rubriek. Wat hebben wij meegemaakt vandaag? Nou, wat heb je meegemaakt vandaag? De rubriek, wat hebben we meegemaakt vandaag? Nou, ik was in mijn eentje vandaag, hoor. <laughs> Oeps, daar gaat de telefoon aan. Met Sinterklaas. Duiven. Duiven. Ja, die is daar. Hij is er al. Nou, je kan rustig vanuit het Witte Paard kun je gewoon uh, hierheen komen hoor. Oké, spreek je zo, ja, oké. ja, ik spreek je zo. Oké. Nou, dat was bericht uit het Witte Paard. Je weet maar nooit. Weet jij waar het Witte Paard is? Ja, maar dat is het Witte Paard wat ik ook ken Zeg maar in zo'n straatje waar de Harde Bollenstraat, uh, twee straten. onderop Nou, en dan ken jij eh, Jan. Jij kent Jan. Jan. Ken ik Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Nee, die ken ik niet. Jan. Ik ken niet één Jan. Ik ken niet twee Jan. Ik ken 要。 wij muziek in kroegen van Utrecht maken. Hallo. Hallo. <coughs> Je laat niemand achter, hè? Ja, een taxi bestellen en op zijn rug nemen. Normaal. Een taxi bestellen, op je rug nemen, dat helpt allemaal, hè? Dat hebben we niet, hè? Dat hebben we niet. Je moet alle drank zelf meenemen, hè? Dat kan anders niet, hè? Inschenk. Nee, nee, nee. Wij zijn heel arme mensen, hè? Wij zijn een soort van de zigeuners op de gitaar, hè? Wij zitten eigenlijk altijd op een houtje te bijten. En als we dat te vaak doen, dan is de gitaar op, hè? Oké. Houd Hou de kleren aan. laatste boek. Nee. het <laughs> laatste. Er wordt hier trouwens niet gelachen. Sorry. Het is een serieuze aangelegenheid. We weten nu dat als je dit echt in de ether gooit, wat dus helemaal niet bestaat. Hè? De ether bestaat dus niet. Dan kan dat dus niet. Maar er komt dus zometeen een Jan. Die praat Limburgs. Maar die komt uit het Witte Paard. En die komt met de taxi. En die is zo dronken. En hij heeft heel veel geld. Maar ja, daar heb je niks aan natuurlijk, hè. Zonder drank. Is Dennis er? Dennis? Het klonk als Dennis, ja. Ik ga wel iets proberen. Oké, komt die Dennis? Heeft u misschien, eh, heeft u misschien een boterham voor mij? Een, eh, boterham met kleine stukjes chocolade erin. Hoe lukt dat nou niet, hè? Nou, dat vraag ik me ook af. Jongens, die mensen hier zijn helemaal gek geworden. Ik word er helemaal niet goed van. Het is zo verwarrend. Kijk, wij zijn dus eigenlijk op een pool En die pool die heet vodka. En die wordt... Nou, dat ontzettend raar radioprogramma wordt het op deze manier. Ja, zeker weten. Snap je? Kijk, we zitten dus uh, radio te maken. We zijn allemaal hebben... gevoelsmensen, laten we nou vanuit gaan. We hebben net uh, iemand... Ja, uit... ik ben net een schop gegeven. Net iemand van... Ja, dat doet helemaal geen pijn hoor. <laughs> Nee, net met iemand van 5... Nee, 6 kilometer is het. 6 kilometer. Exact verschil. Aan de andere kant van de wereld. Tom en Herman. Nee, Herman en Tom zitten echt exact tegenover elkaar. En wij zitten net 6 kilometer ervan af. Dus we hebben net daar contact mee gehad. Dat lukt wel. Ja, mogelijk. Hoe kunnen wij nou met een pol die in Nederland is, geen contact krijgen? Ja. We weten niet wat voor pol het is natuurlijk, hè. Nooit gezegd. Nou, maar Maria is meestal toch wel een beetje... Polen, ja, heel goed zo. Op aarde. Maar eerst toch onderweg, maar, maar waar was ze van? Waar, nou? maar, maar, van Utrecht of van Rotterdam? Nou. die Pool woont niet in Utrecht om te beginnen. Nee. Maar die logeert bij Maria? Nee, oh ja, niet, eh, die zat eerst zat hij in Woerden ofzo. Een boerderij. Ja, in die boerderij woont hij nog steeds. Daar woont hij gewoon. Vandaar, en hij is gitarist en heeft adem en pianist is hij ook. Hè? Ja. hij is dus onderweg. En er was van de week bij ons eh, mensen op bezoek van de Adam en Eva eh, boerderij. Oh, en die hebben ook een... Die hebben in Israël, die, in Israël die een eh, boerderij. Oh, ik dacht dat het een erochcentrum was, Adam en Eva van maar dat valt wel mee dus. Nou, als je ze zo aankijkt, zou je dat ook zo denken. Die doen dat zeg maar het blijkt dus dat je in het grootste gedeelte van Israël, dus eh, Palestijnen en Joden en zo en christenen en zo, doen heel normaal tegen elkaar. Zo hoort het ook. Dat is raar, hè? Zo hoort het ook. Ze doen gewoon normaal. Die lenen elkaar een potje suiker, een potje zout. Alles. Hoe is dat zo gekomen, hè? Die, die rare situatie in die wereld. Dat is een Nou, ik heb in ieder geval gezien dat het kan dus. moet ook, hè? Fysisch antropologen zijn dan dezelfde mensen. Zo, nou hebben we het serieuze onderwerp hebben we weer gehad. Dan gaan we nu over naar gewoon de alledaagse dingen. Floris, doe eens wat. Oh jee. rechtervoet begint zich al te spannen hoor. plastic good job in the city. Nee, ik terug Nee, dat doe je niet goed, nee. Maar nou, <laughs> dat is het extra, dat is het gemeene. Het lijkt alsof ik hem ook. Ja, nee, Met schoppen ben ik blijf dat je echt de baas hoor. Bedankt ja. Ja, ik weet het ook niet, de directeur. Dan rise was op. Another eh, bride. another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. Lot of shoes, a lot of rides. The groom is nervous, he answered twice. It's really killing that he's a willing, he's making whoopee. Picture yourself a little off now. Down where the roses cling. Picture the same sweet love now. Think what a year can bring. He's wasn't dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you got, folks, for making whoopee. Making what? She feels neglected and he's suspected of making five thousand per. Some judge will think she's funny. Then we gotta pay six dollars. I said, Judge, suppose I fail. The judge said, Bubbles, right into the jail. You better keep her, Daddy. I think it's cheaper than making whoopsie. <laughs> Yes, you better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. Yeah. Ik vind dat zo'n vage term. Making whoopie, wat is dat dan? Wat denk je? Ik denk niks. Vis zitten is de oude Making whoopie is C-mineur, toch? Goed, dat is god. De biologen noemen dat vier zitten is. Nou, vergeet het niet. Dat is een mooie bridge, toch? Van fruit. Dat is Dim. Dat vergeet ik al. Ja, dat moet je niet vergeten. Niet vergeten. Anders is het Ja. Ik ga het Kom die toch niet komt. Nou, nee, je komt wel niks. Zie je, nee, die te drinken? Nee, ik moet geen wijn. Ja, die, die, eh, die Maria is laat, hè? De depot. Ja, weet je wat ik gedacht had? Dat ze eigenlijk langs Lien zou gaan, want dat weet ze te vinden. Ja, maar ze weet dit toch ook te vinden? Ja, dat weet ze, want ze is hier geweest. Ja? ze zegt hier wel iets opgehaald, ja. een sterretje of zo, hè? Ze heeft hier versteker opgehaald en dat was echt Maria. Ja, en ze weet ook, uh, Jan van staat dat dat bij de Alexander elkaar is. Ja. One, two, one, two, three, four. Komt die Duke's Place. Laat dat, vloer. Ik moet er nog helemaal stemmen. Ja, nu. Ik heb hem. One, two, three, four. steeds terug. Jawel. Nee, hey, kom op, trouwens die goed hoor. Ik heb er binnen één Wat deed je nou? Niks. Dat mag je helemaal niet doen. Op straat spelen je heel snel opdraaien. Ja. En dan draai je iets meer dan trek je hem uit. Kijk. Ik zou nog wel een half uur achter elkaar dit nummer kunnen spelen. Ga je even mooi doen? Mooi niet, nee. Speel nog maar een ander nummer. Ik krijg wel een lullig nog, hè, als voor... Uh... Een, ja, die krijg je. Als ik ze eruit krijg, dan krijg jij ze. Wat die doen? Ja, die doen we. Ja! Kom op. Yep, yep, yep, yep, yep, you. anymore. Thought I'd face the club. Got us for at the door. No fun without you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind more ready but never let tell me why spirit of memories been divided all day. Might as gone both what's for. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. my whole life. Don't be why my up memories, Then they find it all, back. Might as gone but what for? Couldn't marry without you. Don't get around much anymore. Oh yeah. Don't stir up my memory. Nou, daar is Maria en daar is Adam. Daar is Helen.

lang. Daar zit dat ding. Dat was nummer 5, ja. Ah, en op een gegeven moment dacht ik, ik haal het gekste huis eruit. 33 ja, dat was I told you. So, I said, I, I ring the bell and somebody crazy house. Ah, and you play very carefully. Look at the It's only playback. Ja, bij allebei bij de Nee, Kloes, leg even uit. Dames en heren. Hé, Schede. Hé, Lange. Je checkie loopt hier nog. If you want to pay for it, yeah, Dan moet je echt, dan moet je zuinig op zijn, Floris. Het probleem is dus, wij maken dus een radioprogramma en dat is playback Wij maken dus een playback radio. Ladies and gentlemen, here's Adam on the gitaar. Not yet, not yet, not yet. Dames en heren, hier komt Adam op de gitaar. Hij is heel voorzichtig. En dan gaan we met z'n allen van genieten. Er is een é heel spiritueel é moment. se que mundo agradecesse, se que rosas florescessem, se um canto de louvor. A quanto sei, se que investo um drama, só o tempo fez a cama, como é um todo grande amor. Conto-se quando a gente não esperava. Acontecer semozinho para tocar. Acontecer vez sem memórias que os romances, as memórias que em costume de contar. Acontecer sei que não soares. triste che rosas florece siamo un canto del a accanto se se che verso di un dramma suo tempo fesa calma, come un todo grande amor A accanto se se che mondo grare se se che rosas florece de un beso del favor a conduce sé que empezó de un drama solo tempo pesa calma come un todo grande amor grande amor wow yes yeah. então fala Mel yo eu ben Guus dus Hartstikke mooi, jongen. Nice to meet you. My name is Adam. Adam? Yes, okay. Okay. And people here. People listen, yes. Yo, nice. Over there, over there, over there. A lot of people. So. First time in the radio. Yeah. First time in the radio. <coughs> well, they cannot see your face. Yes, I can see your face. You can see my face? Yeah. No, they cannot. Yeah. Yeah, wow. internet, yes. Kijk, that's yes, your face. you're waving. Ik heb net zitten inloggen bij mij thuis, maar we kwamen niet binnen. I see it. You are waving. Ik snap niet hoe dat Hier. Waarom niet? Ja. I can see you. Ik ben een beetje dyslectisch met dat soort apparaten. Dus, dames en heren, jullie zien nu Adam. Ik had niet op gaan denken. Een jonge gitarist. En eh, de website van Bubbles, die ga ik even doorgeven. Dat weet Bubbles eigenlijk als beste. Nou, dat, is een hele mooie website daar. www.bublintorop.nl Dus Bublin zonder G. Dus Bublin. Met een apostrofje toch ook? Nee, dat, kan niet in een web. Uh, maar dat maar weet. Maar Adam, je verstaat Nederlands. <laughs> Sorry, I cannot speak Dutch. Nou, dat oh, ja. heel goed. Wijk bij schelen. Wijk bij hè? Ja, nee, Schelen. Oh, Schelen. <laughs> dat is Scheveningen. Wijk bij Duurschelen. Ja. okay. Yeah, that sounds good, Adam. If you want to play another uh, song for us. Yes, he does. You make us very happy. Nou, Adam eh, gaat het nog één keer proberen. Hij durft bijna niet, want hij, weet nou dat hij in beeld is. Dus. Wat hij staat wel. They can see you also now. Wat dacht je van Jacques ik kan het niet Nou, hij kijk. Geef die jongen even een glaasje wijn, want dan komt hij, hij een beetje thuis. Ik leg het niet voor het zegt dat eh, die voor mij. Is voor mij? Ja, dat is voor Oh, Je moet eerst een glaasje wijn drinken. Ja, toch? Ja, een glaasje wijn drinken. Ja, als iemand in nou. Nederland praat heeft. Eh, Maria, Maria, ik niet, ik niet beschikbaar ik vandaag. Ben niet, ben niet oh, beschikbaar oh, vandaag. Ook, oh, morgen niet. Eh, ook morgen, <laughs> ook morgen niet. Ja. Ik niet beschikbaar. Van bijna altijd. Vandaag en morgen ook niet. <laughs> Ook niet. Wie ook Weet u hoe laat het is? Ik niet beschikbaar. Zo, gezondheid. Gezondheid. dan. Gezondheid. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Kijk, wie beetje hol, Ja. Mm. Denk je dat ik straks ook een liedje mag zingen? Ja, mag een hè, Maria. Ja, ik Maria. nooit. Maria. jullie kunnen zien, vind ik het wel Lieve mensen, ik ga de camera even uitzetten. Dan Maria durft anders geen liedje te zingen. Maria. De camera is weg nu. Nee, hij is Maria wel vast wel op de camera. I know. De camera is weg Play Jesus Christ. Ries heeft een nieuw liedje gemaakt. En ja. ik hoor het en ik denk, goh, Kom op, kom, kom, doen, doen, doen, doen. Het wordt opgenomen Ja. Nee, maar hij wordt nog opgenomen. Ja, ja, maar dat is er nou even niet. Lieve mensen. Hij heeft die gisteren gemaakt en ik hoor het en ik denk, dat moeten jullie weer samen doen. Mamma, ma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché eh, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore arriva il mio cuore, forse non s'usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. sento la mano tua stanca cerca il mio riccio sento la voce ti manca la nina nanna d'allor oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone queste parole d'amore che ti sospiva il mio cuore, forse non s'usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei plan until I show my pure. My That's what you need Beautiful. to do. Yeah. You need to sing from your toes. But because the cat saw you. You saw the cat too? You're in love right away. Nice. Now the other one. Nice. Mm-hmm. Small one. Okay, oh, that one. Which one? Where? The very tiny one was sitting on your foot when you were singing. Yeah. Very tiny one. Ma, ma. Mm-hmm. But yeah, I know what you you sing, eh? No, no, no. So, we, we sing together. On my way to somewhere? Of course. Two voices? Of course. Yeah, two stairs. You okay. still know the lyrics? And if you don't, you hum. Hum. Hum. Hum. hum. Hum, hum, hum, hey, I don't need to be. This is nice microphone. Look, this is very good. Fresh. Do it out. I don't need glasses for feelings. It's very good microphone. Maria en Adam, lieve mensen. On my way to somewhere while I'm traveling by train. Suitcase in my head, another backpack. The road is easy going and uh, can I mother run? If you could come along you truly please me. I got the feeling that I got to go and search for something new. Lots of things to do, and there's much to learn when one is on the road. I got the feeling that I got to go and search for something new. As he's leaving you, cause there's much to learn or one is on her own. Snow on mountain tops and there are dreams between the lines. There's knowledge in the air, what we are singing. This train is going somewhere, and it takes me out the shore. As if I'm on my way to back to beginning souls. I got a feeling that I got to go and search for something new. Got lots of things to do, and there's much to learn. But one is on the road. I got the feeling that I got to go and search for something new. As he don't leave in you, cause there's much to learn. But one is on the road. on the road, on the road, yeah. yeah. ik wist ook niet dat je zo goed gitaar speelde. Ja, ja, ja. Ja, Yeah, yeah. Oh, zo leuk. Nou ben jij, Bubbels. Nee, nou... Nou, you. Nee, nee, nee, nou you, nou you. Now your turn. He needs, he needs some fucking inspiration. He needs inspiration. I fell in love with you the first time when I look into them, their eyes. You've got a cute little certain way of flirting with tender eyes. You make me feel so happy. You make me feel so blue. I'm falling with no starlight. I'm falling in the gravy, waiting for you. My heart jumping, you start to thump with that, that I did it. You better look out, watching if you wise, little brown eyes, sparkles and bubbles. Gonna get you in a whole lot of trouble. The overworking and flirting was down the right. Fall in love with you the first time when I look into them, their eyes. You got a cute little smirk the way you flirt with them, their eyes. You make me feel so happy, you make me feel so blue. I'm falling, with no starting. I'm falling in the great deep way for you. My heart is jumping, you started something with that. Now I, you better look out, watching if you are. Little brown eyes, sparkles and bubbles. Gonna get you in a whole lot of trouble. You were working and flirting, but stand the right. Roll on. Yo, gotcha. about. Go, go, go, go! you falling no starting. Yeah, kind of. I'm all in the grave and wait for you. My heart jumping, you start to stop the way down, down. Even vrolijken, even vrolijken, heerlijk. Watching if you are, little brown eyes. Sparkles a bubble. gonna get you in a whole lot of trouble. You for working and flirting with them the right. Yeah, with them. Go, go, tonight because I'm colorblind. Ja. Don't make me blue tonight because I'm colorblind. What? Ja, dat kan zo. Ja, maar we hebben nu Adam hier. Ja, I'm colorblind. I'm colorblind tonight. Sorry. Maar je gaat heel Hey, Remember this one. Don't make me blue tonight Don't make me blue <laughs> tonight because I'm colorblind tonight. Dat is een hele goeie, hè. I like that. Why dan you play niet. much better than me. sport. You make me do tonight. Because I'm colorblind. Colorblind tonight. If you want. yes. There's a lot of He does not only ordinance. Yes, you have to practice Maybe you have to play tomorrow. Fuck him and buck Tomorrow, yeah. Allemachtig prachtig. Oude tot Oh, maar dat echt. Ik heb hier nog een pakje. Nou, voor gevonden. Oh, doe Nou, rollen. Dan doe ik er eentje met Nou, dan rol ik er wel eentje van. Ja, oh. ik ben mijn pakje Ik wou er nog net één met hem doen. Dat mag, schat. Oh, hij gaat wel erg. Hij rolt zo'n jointje gewoon. Oké, doe ik ook een moeilijke. Komt. Oh, ja, jouw moeilijke zijn veel te moeilijk. Maar die gaat spelen, die mensen. I'm scared, man, John. Ja, maar hij had ook nog een beetje be afraid to lose the love life gives you. For all the love life gives you goes through. Tender person, I'm looking for your eyes in the mirror. Can you see me? Don't be afraid for coming sorrow I'm ready. Don't be afraid. You got to get up every morning and just be ready for life is coming. Stop denying, no more crying. Love will get you. So hold on. read you too? Can you feel you? And if you do, can you see me twice? Cause you got to get up every morning. Just be ready for life is coming. Stop denying, no more crying, love will get you. So be afraid for growing old. The end of life inside you. Don't be afraid to lose the love, to lose the love life gives you. Cause we meet all kinds of love in life, for we are growing. There should be no fear at all where we going. Don't be afraid. Don't be afraid of coming sorrow. Whoa, Yeah, Don't be afraid of coming sorrow. Met je acht hebt, heb je al lang gezien. Precies, en ook niet <laughs> Ja, nog wel. Ik had je weer toe. Ja. Ah, dan wil je een mooi stukje spelen? Ja, hij wil wel. Voor de audience? Your turn. Kom op. My turn. Okay. It's my turn to get cancer and oh, but this is my own cancer. It's your own <laughs> my turn to get cancer and you een stem. Hey smart ass, that's eh, Zijn hier dus, eh, dit is goed. En eh, dit is dan, en we zijn er dus eventjes. Al Adam gaat dus nu op het ogenblik gaat hij dus eventjes zich helemaal prepareren. En zijn hoofd helemaal klaar klaarzetten. in alle minuten en alle seconden zo helemaal oké zetten. En dan komt het helemaal vanzelf in orde. Dus er komt nu Adam en eh, die gaat het nu helemaal maken natuurlijk. Hè, want we verstaan er allemaal geen pas van, maar we kennen er wel ontzettend veel mee. Let op. Poepiedikje. Volgens mij is het volgens mij het? verschil is deze week. Kijk, nou weet niet. FIFA? Weet je? Dolen komt nog een keer, die zal ze Adam. Kebera koza na jurnat sole Maria serena dopo una tempesta work. Maya. No, sorry for what? Guitar. You are Don't ever player, say sorry yeah, exactly. for something beautiful. So, I have fabulous voice. Don't ever say something sorry for something beautiful, yes, right? Something because if you do, if you can never say sorry for something British. If, if it's possible. But he's a piano player, I know. Uh, yeah, yeah. I have, I have, I, mm, yes, of course. Yeah, sorry. I have with me my uh, CD, demo CD, uh -huh. and I can give you, and you can play Yeah. Come on, Somewhere. You look at Maria Olivia. Yeah. Maria. I have been wasting my time. Yeah, so often running away. All oh, right. There are too many places I've been afraid to stay too long. And before I get any ideas of knowing it all, I've been wasted my time away. For I've been wasting my time. and before I get any ideas of knowing it all. my time away. I've been wasting. I got to tell you, <coughs> I've been wrecking my brain, hoping to find a way out. I've had enough of this continuous rain. Changes are coming, no doubt. It's been a too long time with no peace of mind. I'm ready for some time to get better. Too long time with no peace of mind. I'm ready for some times to get some better. They seem to want from me what I cannot give. I feel so lonesome at times. I've had a dream that I wish I could live. It's burning holes in my mind. It's been a too long time for no peace of mind. I'm ready for some time to get better. It's been a too long time with no peace of mind. I'm ready for some time to get better. they seem to want from me what I cannot give. I feel so lonesome at times. I've had this dream that I wish I could live. It's burning holes in my mind. been a too long time with no peace of mind. I'm ready for some time to get better. Been a too long time with no peace of mind. I'm ready for some time to get better. got to tell you, I've been wrecking my brain. They go for it. I need a second voice now. I've had enough of this continuous rain. Changes are coming, no doubt. It's been a too long time, no peace of mind. I'm ready for some time to get better. Too long time, no peace of mind. Ready for some time to get better. My Brain. Ja, goed hoor, maar Ontzettend mooi. Ja, twee stemmen is om te pissen zo mooi. Ja, ja maar waarom doet hij daar niet mee? Nee, dat liedje kent hij nog niet. Heb ik net gemaakt. Dat maakt Maria dus, lieve mensen. Dat is het dus ook. Ja, dat dus Maria speelt ook dat piano. Ja, en je zinnetjes. Zo. Want ik denk dat zijn leuk. Niemand heeft een check, hè? Ja, die check van kwijt. Of de mensen op de radio misschien de check gezien hebben. Een andere liedje ook, dan die Frits. But Adam, if you want to play, you are a piano player. I know, but if you want to play guitar, er is nog gitaar. And another guitar. It's unfucking believable. But not but so impossible I have, I have, I to live your life. Must, who's piano? To stay and survive. Yeah. We must uh, piano play some guitar. I never. I can understand. The next time we want to have a keyboard. Yeah, that's no word. Yeah. Or Only play. maar, goed, dat Maria is ook goed speelt, daar lieve mensen. En dan zijn moet even Ja. Ja. Zo, en dan zijn we even allemaal eh, gaan verplaatsen en verzitten. En, eh, <laughs> ja, dit is dus eh, eigenlijk uh, Daan's grote probleem. Hè? Dat hij gewoon de hele tijd gewoon, ja, tussen Guus zit en tussen die andere muzikanten. En dat hij het daar maar een beetje mee moet doen. En zo, hè? Hij kent een beetje die Dua en hij kent een beetje die Baba. Maar voor de rest kent Daan helemaal niks. Hè? Dus ja, het is voor Daan een hele gewaarwording dat hij er voor de eerste keer op vrijdagavond gewoon bij kan zijn. En dat hij gewoon mee kan luisteren luisteren naar nou, wat alle luisteraars luisteren. En het blijkt dus dat er ontzettend leuke mensen zijn eh, die gewoon eh, komen. Ja, die gaan. Die gaan. Die gaan. Chinatown, my Chinatown, where the lights are low. There's no, no other land drifting to and fro. Dreamy, dreamy, Chinatown. almost eyes of brown. Heart seems light and life seems bright in dreamy Chinatown, boy. Hey, Water in the water in China Chinatown, where the lights are low. There's no, no other land, drifting to and fro. Dreamy, dreamy Chinatown, almost eyes are brown. Heart seems light and life seems bright in dreamy China. Het is alweer tien over één, hè? Ja, nog een uurtje te gaan. En ze luisteren nog steeds. Nog een uurtje te gaan. Nee, dat kan niet. We moeten vroeg slapen, hè? Ja, ja, ja. Maar we hebben hier dus twee hele goede gasten. Maria en Adam, hè? I'm in love. I'm in love. Hij is een dus heel lief klein poesje en die ook bij die grote poes ook, hè? Wacht even wel. wel. Is is Het het is wel. Eh, Oh, oh my God. There he goes. Yes. I'm in the mood for love. Simply because you're near me. I know. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes. Bright as the stars were under. Always an any wonder. I'm in the mood for love. Love is a surprise. We stop to think of well this little dream might fall. Falling down. We put our hands together. Now we're one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, well, let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. I'm in the mood. I'm in the mood. In the mood. Love. ze luistert ze nog steeds, want Het is nou kwart over één. Moeten jullie niet gaan slapen? Hoe weet je nou als ze luisteren? Dat, weet je. Oh, dat weet ik toch niet. daar slapen, Ja, dat kan ik toch niet zien. We moeten die mensen niet gaan slapen Nee, natuurlijk niet. Je Die hebben geen morgen. Ja. Dus die willen nog wat inspiratie op. There you go. Give me your heart. I'll take you apart. Let's go one, together. Two, one, two. Oh, hij wil hem af met zijn mama. Hey, Mama, Mama, give me heart. Lay it out. And it hard. get ya. Oh, Mama. <laughs> I don't want to go to bed yet. Two more. Give me your heart. Take me apart. Let's go Now, if you want to take a fly as big as plane you've ever seen, you fly so high in the B-19 take a trip across the sea in the plane you call the Queen. Long as you up there would me the B-19. We cross the ocean and back real fast. We don't even have to stop for oil or gas. Load your bumps into the wings in case someone is mean. Let them know that we can swing the B-19. We just order. Yeah. Mama, bring me to heaven take me apart. Let's take us apart. Let's go to heaven. Yeah. Lady, I'm a fucking It's a fucking leaver. Let's go to Go, go, go, go, go. go. because you up there with me in the B-19. We crossed the ocean and back real fast. We don't even have to stop for oil or gas. Don't you bump into the waves in case someone is me. Let them know that we can swing as a B-19 Got What are you? ja, ja, ja, ja. Maar we hebben hier twee hele goede muzikanten zitten, lieve mensen. Lieve mensen. En, en die zitten hier niet elke week. De geheimzinnige web 940 is binnengekomen. Hallo web 940. Waarvan staat Gaat Fijn dat je er ook bent. fluisteren. Nou, dat Moet je er ook versleten hebben. Ik ook. heel erg leuk. Maar gewoon de hele tijd alleen maar web zijn en niks zeggen. Dat is ook heel saai. Kom op web, zeg wat. Don't you be afraid to swing and do. When you feel the rhythm, what you gonna do? You be the king of everything, cause one is never too old to swing. Never be shy and hold it back. Let's not hang it out, it's the killer jack. You be the king of everything, cause one is never too old to swing. Let me tell you about my mom and pop. They do the boogie boogie by the clock. They turn the radio preload down so the name don't hurt them. Go to town, get back at the groove and send yourself. If you have a word, start using top shout. You be the king of everything, cause one is never too two, oh, this way, yeah. Yo, that's it. Yo, go for it. Yeah. Mm-hmm. way you swing and do. When you feel the rhythm, what you gonna do? You be the king of everything. One is never too old to swing. Never be shy and hold it back. Let's not hang it out, it's a killer jack. You be the king of everything. One is never too old to swing. Let me tell you about my mom and pop. They do the boogie boogie by the clock. They turned the radio real low down so the neighbor don't hurt them. Go to town, get back at the group and sound to sound. If you have a word, start you'll stop shout. You be the king of everything, cause one is never too old to swing. Yes, one is never too old to swing. Yes! Yo, gotcha. Ja, toen sliep iedereen nog steeds niet, hè? Wel rusten, lieve mensen. Ga nou? toch slapen, mensen. Nou, zing ik er nog één voor jou. Ja, Maria. Ja, dat hoeft ik voor jullie. Ja, voor ons, hè, Marie. Oké. Marie, pak mij mm. aan. Ik heb de broek aan, jongen. Welke broek Heb jij broek aan? Nee. Omdat Ja, dat valt daar bij. Van jou. Omdat ik van jou hou, krijg ik het zo ontzettend koud als jij niet in de buurt bent. Krijg ik het zo ontzettend koud als je niet echt in mijn buurt bent. Lief, niet. Om te pissen zo mooi. Ja. Dat is ontzettend. Ja, ik zit helemaal te smelten op mijn stoel. is rising soon, and I'm still caressing the spirits of the moon. I hear a bird sing softly of daylight breaking through. Reminds me of the moments I spend with you. But now I fly away, both wings open, singing to the sun until she caresses me. And then when she's done, I will fly away, both wings open, singing to full moon until she, her sun will catching me and spirit and the spirits of the moon. I will be fly and high in nature, singing a full moon. And the sun, and the sun will catch me and take me to. Well, it's early in the morning and the dawn is rising soon. And my mind is still caressing the spirits of the moon. I feel, I hear a bird sing softly of daylight breaking through. Reminds me of the moments I spent with you. But now I fly away bold wings open, going on the wind until the sun is catching me, the light that makes me sing. I will be high and free, one with nature, singing a full moon until the sunbeam catch me. Reminds me of full moon. Marie. Tanto é que chama? Oh, yep. Oh, okay, okay, let's talk and see how say that. Midden in Borneo. Saudi Maria. maar hè? Borneo. Zeker. Eh. Zou die wel op in Borneo. What is your favorite? What was that song? Mm. Ah, I'm looking for the truth. Yes. Say the word, then I know. Ah, en goed. Ik I think everybody of us is doing this. Seeking truth, my destination, not so easy to be found. In an early born, bright morning, I just lie awake drinking gratefully the silence of the sparkling, tempting bowl, and in the early sun, I've come to rest my soul. Still awakening, I just wonder, for life it feels so kind. There's tenderness and love, tenderness in life, tenderness and love within my mind. I am not growing blind. And as I run the life I live, there seems to be no sorrow. Tomorrow's like a dream, lifetimes away. But still awakening, I just wonder. For life it feels so kind. Cause there's tenderness in love And tenderness in life And there's tenderness in love Within our minds Let's not go blind Let's know. Het is, alleen, het is niet alleen niet, het is echt waar. Goeie tekst. Ik werd uitgedaagd door apen die om me heen hingen te hangen om vijf uur s morgens en ik dacht van, this is heaven te gek. Is Jij ja. wel. Ja, lieve mensen, dat is... In Maleisië, midden in de bush, in mijn eentje. Daarom is het... Eh, eh, eh, en ik was weer zo shit en ik maakte toen dit liedje. Ah, wat yes. goed jongens. Echt waar. Ja, ah, echt waar. Dit is mooi hè. Ziek, ziek, ziek. En mijn hart beat so that I can hardly speak. Als je een beetje... Leuk, lieve mensen, zitten jullie nog steeds op de chat. Nee, ja. Er zijn nog steeds mensen die luisteren blijven. Er Daar moet er niemand van slapen dan. Luisteren dus nog steeds? Ja, Oh, help. Jij ook nog? Ik, ga wel zo slapen hoor. Ga je maar slapen. Ja, dat gaat Ah, wil jij voor mij mijn mooiste? Niet op die microfoon staan. Nee, met Pindalietje, met pindalietje. Nou oké, ga even heel beetje zitten dan. Ja, moet je net... Ik ben niet zo mooi pinda. Nee, ik ben, niet, ik ben niet zo mooi pinda. Ik ja, nee, ik zit ook... Karambula Terami pinggir kali Buaya timbul Katangannya mati Jangan percaya mulut lagi Berani sumpah Tapi takut mati Jaya I don't play? Otherwise the people cannot sleep. Otherwise the people. They need to have Polish people to put them. But it is the piano player, eh, ladies and gentlemen. But maybe you want to play guitar and sing or something. Of course he will, because he, don't, he doesn't need this much cancer. Come here. <laughs> Go for it. I'll take your cancer, your place. Nee, niet gaan praten. How much cancer? <laughs> Ladies and gentlemen, Adam. Even the thing. co powiem Spróbuj to zrozumieć dobrze Jak trzeje lepsze te urodzinowe albo noworoczne Jeszcze lepsze może O północy, gdy składane Drżącym głosem niekłamane z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na rzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Nie myśl, że nie kocham lub że tylko trochę. Jak Cię kocham, nie powiem to, bo nie wypowiem tak tak bardzo, bardzo jeszcze więcej może. Więc dlatego właśnie żegnaj. Zrozum dobrze żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza. Będziesz z nim, ja cóż Uczęga niespokojny duch ze mną można tylko pójść na żosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. かごちな感知線あやかざつな Yes, that's there. Fala, Bel. Mostrou.

broken mirrors of the past. In broken mirrors, I look my best. Cause in every little piece I see there's a little bit, a little bit, a tiny little bit of me in broken mirror. broken mirrors in broken mirrors broken mirrors of the past and welcome me here. <laughs> I fucking look my best. Now look, like je wel vaak, dat I'm a fucking leaf. Cause in every little piece I see There's a little bit, a little bit, a tiny little bit of me broken mirrors. Broken mirrors. Dan moet je eigenlijk een spiegel laten vallen. Niet gek praten. <laughs> ja, dan... In broken mirrors I look my best. in every little piece... Ja, dat je zegt van ja, maar was een heel nieuw pakje Ja, maar hier heb je een half pakje nog. Dat is nog niet eens opengemaakt nou. Maar dat, maar dat was niet omdat je mooi was. Maar Want dat ben je... geweest die uh, zonder binnenkwam met... En niet omdat je hersens hebt. Nee, daarom vind ik... Want die heb je niet. En niet omdat je koken komt, Kan. Want dat kan je niet. Ik heb je alleen maar omdat ik geen ander wist. Want ik lig van jou nooit meer wakker. En jij gaat aan mij nooit meer stuk. Maar als ik nu mocht verzinnen met jouw verstand en mijn geluk, liggen we samen. Nooit meer wakker, nooit meer wakker, samen nooit meer wakker. Want ik lig van jou nooit meer wakker en jij gaat aan mij niet meer zo stuk. Maar als je wil kan het best nog heel even duren met jouw verstand en mijn Geluk. Geluk. liggen we samen nooit meer wakker. Samen nooit meer wakker. Tenminste niet in hetzelfde huis, samen wakker liggend. Nooit meer samen wakker. Samen nooit meer wakker. Dit was de stem van Maria. Ja, Dit was de stem van Maria. Ja, I know. Staat op de plaat. Dit was de stem van Staat op de plaat. We liggen samen nooit meer wakker. <laughs> Al is het niet hetzelfde huis. We liggen samen nooit meer wakker. Al draagt jouw huis mijn eigen kruis. Ja, mooi hoor, Marie. We doen er nog één en dan gaan we slapen. Toch? of Araby, and your love belongs to me. At night when you're asleep, into your tent I'll creep. The moon that shines above, shine down upon our love. You rule this land with me, of mama, and the sheik of Araby. The sheik, sheik, sheik of Araby. asleep. Into your tent I'll creep. The moon that shine above, shine down upon our love. You broke the land with me, of Mama and the sheep of Araby. The sheep, the sheep, the sheep of Araby. scherven brengen geluk. Ja, ja. Oh, dat is scherven brengen geluk. Ja. een mooi stuk was dat van, de, eh, van Maria, lieve mensen. Ja, daarom is het ook altijd even interessant ja, te de chat altijd weer, uh, mensen op een ander tempo lopen als wij. Ja, de chat is zo'n beetje twee, oh. drie minuten achter. Ze hebben het daar nou over jou. De helft van de wereld is een beetje twee minuten achter. De helft In de chat. Oh, grappig. Nou is dat. Leuk. Ik eh, hoef helemaal niet, joh. Ik vond het hier gewoon al leuk. twee, eh, twee apparaten met twee verschillende. Oh, maar ja, ik ben daar niet zo goed in. Nou, ik wel. Ik heb nog van die oude, nee, ik heb nog van die oude bandrecorders die ik weet. Het leukste is... Nou, weet ik het, maar weet je hebt hier een pijltje. hier is een dingetje bewegen. Ja. En daar ook. Ja, ik zie je. Zie je en daar. Ja, dat zegt mij nog niks. En daar hoor ik nog niks. Ik heb zo'n oude bandrecorder van vijf sporen, zes sporen en nog één daarnaast van vier. En dan zit ik te pingpongen hè? En dan kan ik gewoon, hallo, hallo, gaat ik maar liggen, kom zo. En dat doorheen God ontmoet u heus wel. <laughs> dat door elkaar, dat kan ik allemaal. Maar niet op dit. ik heb het allemaal thuis staan, hoor. dat ik het kan, maar ik eh, snap er geen fun van. Niet mensen lekker slapen maar nou. dit, Nee, ze slapen toch al. Dit, dit, dit, dit nou allemaal niet. Eh, dames en heren, allemaal de weer aan, eh, want we gaan nog even door. It ain't not so easy. It ain't not easy. Squeeze yourself into this end. Ain't not easy. Ain't not easy. Give me your heart. Melech Mel, yes. One note. That's love. It's time to say goodbye. Aloha, wipe your tears and sigh. Ooh, ooh, ooh, to you, sweetheart. Sweetheart. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. From the bottom, from the bottom of my, my and heart. Oh yeah, Keep baby. a smile on your lips. Brush the tears from your eyes. Yeah, got you there. One more aloha, and it's time for goodbye. Goodbyes and sweetheart. Sweetheart. Aloha. Aloha. Aloha. In dreams, all I'll be my dreams. There tonight. Boy, boy, boy, boy. As I pray. As I plead. For the day way. For the daybreak. We'll truly oh, meet again. Hold on, Until then. Settle down. Hallo, قالوا until then sweet sweet home. En vandaag hadden we Adam uit Polen en Maria uit Utrecht. Hallo. Wat rusten lieve mensen. Maar er is nog gitaar, maar slaap online niet met. Je mag nog verder spelen. oh, jij gaat spelen. Nee, nee, nee, jij speelt even met Floris. Ah joh, die Floris. Alleen heb ik een andere gitaar spelen, dit met daarmee. Ik heb een andere stijl genomen. Jij hebt ook een andere gitaar. обнаружилось, я хотел wonder for some renewing. wat je doet is fout. Oh, dat vind ik een mooi lied. Alles wat ik doe is fout. Alles wat ik doe is toch al fout. Adolf Hitler. Tot jij. Alles wat ik zie, alles wat ik doe, alles wat ik voel. Is heel erg fout. Alles is fout. Erg fout. Niet omdat ik het wist. Niet omdat ik het heb geweten. Niet omdat ik het had gezien. Niet omdat ik het was vergeten. Maar alles wat ik doe. Alles wat ik vind. Alles wat ik ruik. Alles wat ik weet is zo fout. Het is altijd... jouw schuld. Alles wat ik doe, alles wat ik weet, alles wat ik vergat, alles wat ik vergeet is zo fout. Het is allemaal fout. Het is zo fout. Komt ie Niks is ongeacht Ongeacht, de beter racen. Ongeacht dat we uit elkaar gereden langs de weg lopen. Het leed gaat altijd aangekleed over straat. Over straat. Het leed gaat altijd aangekleed. Aangekleed. Mooi aangekleed. Het is altijd fout. Het is gewoon maar fout. Het is altijd fout het is altijd mijn fout, het is altijd mijn schuld, ik heb, een dikke hulp, het is altijd mijn schuld. Het leven gaat altijd aan de over straat, over straat, het leven, het leven gaat altijd aan de is schuld. Het is jouw fout is mijn fout dat het leed aangekleed gaat het is, ja, straat. Het is Want ik ben de mode, ik heet mode, ik ben de mode. Oh, het is mijn schuld dat het leed gaat aangekleed. Zo over straat aangekleed gaat. Het leed gaat altijd aangekleed. Aangekleed. Op straat. Op Heb ik het gezien? Ik heb het gezien. Ik Want het ik gezien. ben de mode. Ik, ben heb het niet gezien, want ik ben de mode. Ik ben de mode de mode gaat aangekleed over straat, aangekleed. Het leven gaat altijd aangekleed over straat. Aangekleed over straat. Oh, <laughs> Het leed gaat aangekleed over straat, toch? De hele dag. Niemand gaat in zijn blote reet over straat lopen, toch? Nou. Ja, als dat je leed is, maar niemand doet het. Nee, hè, Floris, dit is een toon hoger. Een Toontje hoger. Wat ik daar wat mee? Toontje lager. Want ik pak die vrouw mee. Kijk, dan ga je... Die moet naar bed. Dat kun je uitleggen. om morgen spelen. Hé, maestro. Kijk, als je een F speelt en de andere een E... Hey, Ach, hij slaapt helemaal. Nee, hij moet om 9 uur. Nou, dan moet je morgen. Jongens, jongens en meisjes. Ja. Wij gaan er uh, een einde aan breien. Floris die gaat nog even een einde eraan breien. Dat kan niet Heb je toch, hè? Eh, Floris breidt het einde. Ja, de ik ook. Niks niet spelen, jij. Nee, niet de Green Nee, oh, ga even zitten dan. Heb je wel oplopen, Floris? Gewoon een prettig einde, kan het ook wel eens. Denk je dat je going away song? Mooiste. Wake up. Wake up, maestro, wake up, wake up. Ja, dat is die, ja, die stomme reclame met Die kerel is wel te rekenen. Good morning, good morning. kom. precies. <laughs> Dat is echt, ja, dat is heel leuk. Hey, Adam, I have to take you somewhere. Because tomorrow I, going to do this again. You go play tomorrow, eh? Ja. and hij echt Ja, hij was. hebben ook nog naar huis over Fusie Broek. Nou, is daar ook Ja, precies. Jongens en meisjes, we gaan er een einde aan breien. Eh, ik hoop dat jullie genoten hebben. Nou, ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Ik kan er helemaal niks bij voorstellen. Er was een mevrouw en die schreeuwde maar wat. En er was een meneer en die, die brulde maar wat. En ik begrijp er helemaal niks van. En nu zit een meneer op een gitaar te spelen en daar snap ik helemaal geen bal van. En dan er was net een zanger die had net zoveel energie, die is helemaal in slaap gevallen, die hangt helemaal op de stoel. Het is gewoon helemaal uh, belachelijk. En eh, ja, we kennen het helemaal niet de volgen. En dus eh, ja, we denken dat het het slimste is dat als Jeroen gaat slapen, dat hij gewoon de stream uitzet. En dat hij gewoon lekker gaat slapen. En dan zet hij eigenlijk de stream weer aan, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar dat weet Jeroen wel en die snapt dat wel. Ja, die komt er wel uit, weet je wel. Ja, ik ben maar dan. Ik ken er niks mee. Daar komt de vrouw met de bezem pas op. Ja. hij moet echt wakker worden. Ik kan hem niet dragen hoor, dat lange lijf. Hé hey, lange, kom op. In de barakken. Ja, zie wel, dat zijn leuke dingetjes, gewoon frunniken ik stiekem rommelen met je uh, eh, drummetjes ervan maken. Dat is niet hoor. Hé, hey, daar komt Lange ellipse. Yeah, there you go. Yo, that's it. Whoa, Michael. Listen, to my solo. This is to be. Schleiermacher verloren, als je grün wie gras op hoofd hebt Dat Alle doen? Ja, ja, alle doen. Godzilla. Oh, give me your heart. Oh, break me apart. Komt-ie. Wie heeft toch een slokje, jongens? Ja, een slokje, ja. Heb je dan een slokje voor me? Ik heb geen idee, ik ben op eh. Ik heb thuis al een slokje, maar ik weet niet of het weg niet tegen Ja, nee, Niemand tegen je. Eh, het Rocky. Het doet. alleen wind tegen op de weg hier naartoe. Dat krijg je nooit. dat krijg jij dan. kom eens toe even een zo Nou. Netjes niet. eerst Ja. Nou, dat is meer dan zo. Ja heel... Huh? iedereen ongeluk gemaakt. maken? het beste echt. Oh. Insecten. uit een skelet ploft ook, hè? Town, Luxus Wacht, een paar. Je moet je losmaken. Je moet het losmaken. Zo weer ja. Ja, moet ze losmaken, ik heb ze ook aan het over. Vier wil Vijf wil je bij. Dag Nee, zijn allemaal voor jou. ik allemaal op nou? Vier. Eén. Wacht even, als Ik het skelet ploft ook, hè? Dus is zee. Wacht maar, skelet ploft ook. Dus Oh, hè? Je het het niet. lang het het Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas las más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que me invita a tocar la suavecita. por ella que verá noches de amor y a libertad. Si hubiese otra vida la vivo por ella tan trouva le corps des boulangers fonds de bâtard. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour est fait le pas au pied, l'air de triomphe réanimé Et l'obélisque vient dresser entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris. Dans la place Dauphine à la place Blanche à mauvaise mine. Le camion semblant de les balayé à semblant de balai.